Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nog eens acht veiligheidsregio's gaan binnen korte tijd naar risiconiveau 2, ofwel zorgelijk. Het zijn Groningen, Flevoland, Zuid-Holland-Zuid, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en Gelderland-Zuid. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. In deze gebieden zal de horeca eerder sluiten en mogen nog maar 50 mensen bij elkaar komen voor een feestje of een uitje. Ook kunnen de regio's eigen extra maatregelen afkondigen. In Amsterdam is in het Weesperplantsoen de eerste steen van het Holocaust-namenmonument gelegd. Het werd gedaan door een jeugdvriendin van Anne Frank. Het monument wordt een labyrint van gangen, 250 meter lang en opgebouwd uit tienduizenden unieke stenen. Op elke steen staat de naam van iemand die is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. De muren van het monument krijgen de vorm van vier Hebreeuwse letters die staan voor in herinnering. Voor het openbaar vervoer in Zuid-Nederland is de komende 20 jaar zeker 3,5 miljard euro nodig. Er moet worden geïnvesteerd in knooppunten en infrastructuur rondom het spoor, zeggen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De provincies willen ook geld voor betere busverbindingen in Zuid-Nederland. Daar zou nog eens 2,8 miljoen euro voor nodig zijn. Andere delen van Nederland hebben op verzoek van het ministerie soortgelijke wensenlijstjes opgesteld. En namens tienduizenden huurders heeft servicekostenterug.nl bij Airbnb een schadeclaim ingediend van 300 miljoen euro. Dat zijn servicekosten die de huurders in rekening zijn gebracht. Airbnb rekende voor een overnachting twee keer servicekosten aan de huurder en aan de verhuurder. De rechtbank had al geoordeeld dat het volgens de Nederlandse wet verboden is aan twee kanten een vergoeding voor bemiddeling in vastgoed te innen. Het weer, buien, stevige wind, aan de kust krachtig. 19 tot 25 graden is het geworden. Morgen eerst droog, daarna weer buien en een temperatuur tussen de 15 en de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 no queen, So pull my strings, unravel me I get forever, never happen. You don't have to bury me I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes. Cause my heart goes. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung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 我了。 what is wrong with me? It's what's wrong with you. There's just so much I